Volgens de RIVM komt dat waarschijnlijk door de sluiting van de scholen twee weken geleden. In alle leeftijdsgroepen is het aantal besmettingen iets gedaald ten opzichte van een week eerder. Maar het RIVM waarschuwt dat dat ook kan komen doordat mensen vanwege kerst minder snel naar een teststraat gingen. Ouderen die nog zelfstandig wonen mogen misschien ook al meteen in januari een coronaprik halen. Eerst was het plan om met alleen zorgpersoneel te beginnen. Maar deskundigen zeggen dat het Pfizer-vaccin juist heel goed bij ouderen werkt. Ondertussen blijven we wel het laatste land van de EU dat begint met prikken, zegt verslaggever Lars Geerts. Dat het kabinet overweegt om ouderen eerder te gaan vaccineren, betekent nog niet dat ook de vaccinatiedatum naar voren geschoven wordt. Dat blijft 8 januari. De eerste Egyptenaar die werd aangeklaagd vanwege de hashtag MeToo-beweging in dat land... moet drie jaar de cel in voor seksueel wangedrag. Tientallen vrouwen vertelden op sociale media dat de oud-student hen had verleid... en daarna chanteerde met naaktfoto's. De man wordt ook nog vervolgd voor verkrachting. Jongeren in onder meer Assen, Breda en Oldenbroek kunnen vanaf nu een potje Viva spelen en prijzen binnenslepen dankzij de politie. Want die organiseert een groot game-toernooi om te voorkomen dat jongeren op straat rotzooi trappen. In de Brabantse Helmond werd dit jaar al eerder zoiets gedaan en de agenten deden toen ook zelf mee. Kijk, niet iedereen is nu meer op straat te vinden en eh, heel veel mensen zitten achter hun computer. En dan proberen wij via deze weg eh, met hun in verbinding te komen met de jeugdigen. Ben je een beetje de willen van die politie? Ja, <laughs> politie kan eh, niet elke dag spelen. De beste online voetballers uit de dik 40 plaatsen gaan naar de finale die over twee dagen is. De winnaar krijgt een PlayStation 5 en mag zich van de politie Viva Koning noemen. Het weer nog vanavond en vannacht vooral aan zee nog wat buien. Soms ook met hagel en natte sneeuw. Morgen nog wat regen, maar ook kans op zon en dan zo'n 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A10, ringweg van Amsterdam, de binnenring. Daar staat voor knooppunt Koenplein een kilometer of drie file met 10 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Op de A44 gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. En als je richting Den Haag wil, dan zou ik niet over de A44 rijden, maar gewoon over de A4 en de A12 richting de Hofstad. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. Een rockband zonder drummer, een bluegrassband zonder violist. Voor de heren van de Dead South een vierkoppige snarenband uit Canada gaat het erom hoe je speelt, niet wat. Diamond Ring laat horen hoe anders ze klinken.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 Daarna legde ze zich toe met haar man op het stichten van een gezin. Inmiddels heeft ze de draad van het zingen al lang weer opgepakt, zij het minder succesvol. Don't Burn is een tedere song over raciale verschillen. Charlie Pride horen we in een gastrol, wat zorgt voor een ongelooflijk ontroerend en krachtig aangrijpend verhaal. Zeker ook omdat Charlie onlangs overleden is. Dit is het favoriete album van de maand. We were white, they were black And our lives, they were divided by the railroad tracks. But we'd meet up every morning at that river bend. It's where I learned about Jesus from my only black friend. And sometimes we'd sit and stare up at the sky. And I could see the hope of heaven in his eyes. In hand it's where Where I come to understand and learn. the cross don't burn. tell me money doesn't matter, nor the color of your skin. We can stumble, even fall, and still get up again. Cause it ain't about the deeds, good or bad, that we have done. All we have to do is love to be disciples of the Son. Then we join hands and bow our heads to pray. And he told me that he loved me every day. in a time when change came slow. last goodbyes to my very best friend. As his ashes slowly float away, we know it's only till we meet again someday. Hardy vertoont het kenmerkende geluid dat wordt beschreven als de mix van fiddles, twangy gitaar en Bakersfield-stijl en een swingende steel. Ain't always the cowboy, cover van deze week. Het is altijd leuk om je eigen draai te geven aan originals, maar ik heb ook een draai aan de covers gegeven. Aldus Emily White in haar versie van Rose of San Antonio. Tania O'Hora staat voor klassieke country en dat is de horen ook. Luister maar naar Don't Have That Last Drink, zijn nieuwe single. van toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Katie Oslin is op 78-jarige leeftijd overleden. De zangeres leed aan de ziekte van Parkinson en testte positief op het coronavirus, bevestigde een vriend van haar. Oslin debuteerde in 1987 op 45-jarige leeftijd met het album 80s Ladies. Ik heb drie nummer 1 songs van haar geselecteerd. Als eerste luisteren we naar het prachtige Doja. coming up the hill, honey. Now friend. Hold Me en Come Next Monday zijn van een ongekende kwaliteit. Nummer 1 Country Hit. Husband comes in, he says, wife, turn down the radio, turn off the TV, listen to me. Let me tell you about my day. And she sits down and she listens and he begins to speak. When I Left here this morning, I was bound and determined I was never gonna come back. Never, never I was running. I was running from you, darling. I was running from my job. I was running from the kid in me. He never. got as far as the edge of town. Then I turned my car around and headed back to you. Husband says, Wife, what do you think? Wife says, It's very interesting. Before we talk about your day, let's talk about mine she says. Country Hits. Tuesday might be sorry. But come next Monday, I'm gonna give up on. Ain't gonna call you after a day or two. Ain't gonna miss you, honey. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Mickey Burchell en Jason Uisties hebben elkaar gevonden in de titelsong van het nieuwe album Touch My Heart. Melody is de nieuwe single van de uit Canada afkomstige George Canyon. There's no comfort in tomorrow If I can't be by your side I would beg, steal, borrow be with you in your life. You're every color in a rainbow. You're every flame in a cold, dark night. You're the song that heals a deaf man, gives a blind man sight. like me. Well, I give thanks the day I met you In de Spotlight. Dit jaar terug naar de roots met twee knappe platen. Maar boven alles staat kwaliteit voorop. En Sturgill Simpson levert dat. Hij laat de muziek spreken. Dat is uiteindelijk het enige wat telt. Keep It Between the Lines en Tennessee zetten mijn woorden kracht bij. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff, and keep between the lines. your ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I say, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. upsell you. There's a reason they make chocolate and vanilla too. If there's any doubt, there is no doubt. The gut don't ever lie. And the only word you'll ever need to know knife is right. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff, and keep between the lines, yeah. I've been gone out of my mind for a while man. they say in Tennessee, the sun is always shining. But this blue moon blowing on me, it's got me pining. I've been trying to find my way back, but no luck so far. This power. There's just knowing how close you are. 210 mile drive, three hours down South 65. But it feels like there's één dansje dan. One Last Two-Step. Zo aan het einde van het jaar. Royce John vertolkt mijn wens. Tot volgende week. Dag. on my two hands. You can't blame me for taking in the view. And before the night slips away, I'm asking you to save that one last two step, a little three minute shuffle for me to have my chance just one shot to hold you, wind you up, turn your world around. Now you might think I'm just dropping lines. A pretty sight like you probably gets this all the time. They try to tune you up to take you home. But before you walk out of here alone, just give me that one last two step, a little three minute shuffle for me to have my chance.